1 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Een meisje van vijf dat in Nieuw-Dordrecht bij Emmen werd vermist... is weer terecht. Ze is vlak buiten de camping gevonden waar ze met haar ouders verblijft. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. Het Engelstalige meisje verdween halverwege de avond van de camping. De politie zette daarop een grote zoekactie op touw. De Griekse premier Tsipras gelooft niet in het akkoord dat maandag in Brussel is gesloten. Ondanks dat heeft hij wel zijn handtekening onder de overeenkomst gezet. Hij zei dat in een interview met de Griekse tv. Zijn regering heeft de wetswijzigingen die nodig zijn om een nieuwe lening te kunnen krijgen afgelopen dag ingediend bij het parlement. Waarschijnlijk wordt er komende dag tegen middernacht over gestemd. Brussel eist onder meer dat Griekenland de BTW verhoogt en het pensioenstelsel en het banksysteem hervormt. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil dat zo snel mogelijk wordt begonnen met de uitvoering van het atoomakkoord dat Iran en zes wereldmachten afgelopen dag bereikten. Afgesproken is onder meer dat Iran bijna zijn hele voorraad verrijkt uranium opgeeft en alle activiteiten rond kernenergie laat controleren door het internationaal atoomagentschap. In Rusland is opnieuw een bommenwerper neergestort. De zeven inzittenden konden uit het toestel komen voordat het de grond raakte, maar twee van hen overleefden de val niet. De Tupolev-bommenwerper had geen bommen aan boord. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Het is het zesde ongeluk met een Russisch militair vliegtuig in korte tijd. Rusland houdt alle Tupolevs van hetzelfde type aan de grond... zolang niet duidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren.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 Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when every gonna be the god. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't they? can't sleep, can't breathe Can't think, can't sleep, can't breathe. Uh, everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind.